4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Uit gesprekken die Human Rights Watch heeft gevoerd... blijkt dat het leger van Myanmar tientallen Rohingya-burgers heeft gedood... in een dorpje in de deelstaat Rakhine. De Rohingya waren daarheen gevlucht... maar werden eind augustus door het leger vermoord. Het exacte aantal slachtoffers is volgens Human Rights Watch moeilijk vast te stellen. Ter plaatse kan geen onderzoek worden gedaan... omdat Myanmar dat niet toestaat. De Britse premier May heeft op het partijcongres van de conservatieven haar excuus aangeboden voor de slechte uitslag bij de verkiezingen van de afgelopen zomer. In haar afsluitende toespraak kondigde ze aan dat ze de Britse droom wil herstellen, waarin nieuwe generaties het beter krijgen. May had moeite om haar boodschap over te brengen, want ze had stemproblemen en ze werd onderbroken door een komiek die op het podium klom. Vrouwke Petri, de voormalige leider van de Duitse partij AFD, is aangeklaagd voor mijn-eet. Ze wordt ervan beschuldigd onder Ede een valse verklaring te hebben afgelegd... in een onderzoek naar de financiering van de verkiezingscampagne. In aanloop naar de verkiezingen in Dresden zou de AFD alle kandidaten hebben gevraagd geld uit eigen zak bij te dragen aan de verkiezingscampagne. Een van de kandidaten zegt dat hij van de kieslijst is geschrapt omdat hij weigerde zijn eigen geld in de campagne te stoppen. Volgens Petri was dat niet zo. En vogelaars zijn massaal naar de kop van Overijssel getrokken om een keizerarend te spotten. Die roofvogel is in 2005 voor het laatst gezien in Nederland. Keizerarenden hebben een spanwijdte van bijna 2,5 meter. De keizerarend overwintert in Afrika. Deze is vermoedelijk de verkeerde kant opgevlogen. Het weer. De bewolking wordt geleidelijk dikker. Vooral in het noorden af en toe regen of motregen.